De openbaar aanklager zegt dat de verdachte ook andere overheidsgebouwen... in Washington wilde aanvallen... met onder andere een anti-tankraket en een zelfgemaakte bom. Het onderzoek naar de verdachte heeft volgens de FBI meer dan een jaar geduurd. Er was een tip binnengekomen dat de man was geradicaliseerd en zijn naam had veranderd. De FBI gaat ervan uit dat de man alleen handelde. De ICT-sector waarschuwt voor de gevolgen van de brexit. Niet alleen goederen zullen bij de grens stil komen te staan bij een no-deal brexit, ook de digitale snelweg komt tot stilstand. Want persoonsgegevens mogen niet zomaar meer van en naar Groot-Brittannië worden gestuurd. Het gaat volgens de branchevereniging heel veel ICT-bedrijven treffen. De organisatie vindt dat er een overgangsregeling van zeker 15 maanden moet komen. Na een demonstratie van de anti-islambeweging Pegida in Utrecht... zijn drie mensen aangehouden voor belediging en geweld tegen agenten. Volgens RTV Utrecht had zich een groep jongeren, tegenstanders bij, van Pegida... verzameld bij de moskee in de wijk Zuilen, waar de betoging werd gehouden. Toen de demonstranten waren vertrokken, ging het mis. De jongeren gooiden volgens hun getuigen met stenen naar de politie... en daarna vernielden ze auto's in de buurt. Het weer in de loop van de ochtend gaan er weer buien vallen... met kans op hagel, natte sneeuw of onweer.